Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlandse bedrijven hebben miljoenen verdiend aan WK-voetbalbouwprojecten in Qatar. Architectenbureaus en bouwbedrijven hielpen met het bouwen van onder meer een vliegveld en een metro... blijkt uit onderzoek van de krant Trouw. Met die klussen verdienden die bedrijven soms tientallen miljoenen per project. Er is een hoop kritiek op het toernooi in Qatar. Want bouwvakkers, beveiligers en schoonmakers worden uitgebuit. Ze maken ontzettend lange werkweken en hadden soms maanden of zelfs jaren geen dag vrij. Bij de projecten zouden duizenden mensen zijn omgekomen. Of er bij de Nederlandse projecten doden zijn gevallen is niet duidelijk. En een belangrijk moment voor China, Amerika en Taiwan. De voorzitter van de Amerikaanse Tweede Kamer kwam gisteren aan in Taiwan... en daar is China allesbehalve blij mee. Dat legt onze correspondent uit. En dus kwamen de Chinezen gisteravond met een militaire actie. Rondom het eiland Taiwan liggen oorlogsschepen en vliegen straaljagers over. Nou ja, als je luistert wat er uit de monden komt hier van de communistische partijbonzen, als je leest wat er wordt geroepen ook... Eh, dan zou je kunnen denken dat de oorlog nabij is. Zover is het gelukkig nog lang niet. Eh, maar het mogen duidelijk zijn dat het wel spannender wordt. Er zijn nog een hoop stappen te nemen op de escalatieladder... om het zo maar eventjes te noemen. Het rommelt al jaren tussen China en Taiwan. De Chinezen vinden dat dat eiland eigenlijk bij hen hoort... maar in Taiwan zitten ze daar helemaal niet op te wachten. Boerenactiegroepen gaan vanavond met elkaar praten om op één lijn te komen. Tijdens het overleg moet het onder meer gaan over of meer boerenclubs aanschuiven... bij het gesprek met stikstofbemiddelaar Johan Remkes en het kabinet. En een gelijkspel voor PSV. De club uit Eindhoven speelde gisteravond in de voorrondes van de Champions League tegen Monaco. Joey Veerman is niet echt blij met die 1-1 die eruit kwam. Die tegen ESPN. Ja, we krijgen gewoon echt een, uh, ja, een kut goal tegen, denk ik. Ja, ondanks het feit dat we veel achter de bal aan hebben gelopen... denk ik dat we wel eh, met 2-0 hier hadden kunnen winnen, ja. De return is over een week in Eindhoven... en als PSV wint moeten ze wel nog een ronde overleven... om uiteindelijk in de groepsfase van de Champions League te mogen spelen. Het weer nog, nu nog best wel fris, maar het wordt al snel behoorlijk zonnig en warm. Vanmiddag is het overal boven de 25 graden. In het midden en zuiden kan het wel 33 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Diemen staat nog file tussen Bad en Knopend Holendrecht 9 kilometer. De vertraging is ongeveer een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij aanslagen op huizen en auto's worden volgens de EOD steeds vaker zelfgemaakte explosieven gebruikt. Vroeger waren het vooral handgranaten, maar de EOD ziet de laatste tijd meer geïmproviseerde explosieven. Boerenorganisaties overleggen vandaag of ze vrijdag met het kabinet gaan praten. Volgens voorzitter van de Oever van Farmers Defence Force zijn alle boerenorganisaties vertegenwoordigd. En er moet meer gecontroleerd worden op naleving van de nieuwe alcoholwet, vindt STAP, Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid. Sinds ruim een jaar zijn hoge kortingen op alcohol verboden, maar op internet wordt er nog altijd flink gestunt, zegt STAP. En het weer, zonnig en droog, het wordt 30 tot 33 graden, aan de kust een paar graden frisser en er is weinig wind. Zandvoort. Dit is ZFM Zandvoort. This first one is called Another Day. tomorrow Wishing things would clear No need to rush Something so beautiful that I can't give you Laat me nog lang in mijn dromen geloven.